omdat er hoge golven kunnen zijn. In de regio's Catalonië, Valencia en de Balearen... de eilandengroep waar Ibiza deel van uitmaakt... kunnen regen en sneeuw voor overlast zorgen. In overige gebieden in het oosten van Spanje geldt code oranje of code geel. In Vlissingen zijn zes migranten gevonden die zich hadden verstopt in gloednieuwe auto's op een oplegger. De vrachtwagen stond geparkeerd op het haventerrein. Waarschijnlijk wilden ze naar Engeland. Het gaat om een gezin met twee jonge kinderen uit Iran en twee mannen uit Irak. Iemand ontdekte de verstekelingen en waarschuwde de politie. De marechaussee heeft de migranten naar het opvangcentrum in Ter Apel gebracht. Twee medewerkers op een bedrijf op Schiphol zijn aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Rechercheurs kwamen de mannen uit Almere en Lelystad op het spoor... nadat de douane april vorig jaar 102 kilo cocaïne had aangetroffen in vracht uit Zuid-Amerika. De huizen van de verdachten zijn doorzocht en onder meer twee voertuigen... en een groot aantal luxegoederen zijn in beslag genomen. In delen van het oosten van Australië valt veel regen. Dat helpt de brandweer bij het bestrijden van de bosbranden. Maar door overstromingen zijn sommige wegen niet begaanbaar... en er is op diverse plekken de stroom uitgevallen. As van bosbranden komt in rivieren terecht... en leidt tot de dood van honderdduizenden vissen. In heel Australië woeden nog ongeveer 100 bosbranden. Het weer, zon, maar in de noordelijke helft van het land ook enkele buien. Een matige tot krachtige westenwind en het wordt 6 of 7 graden. Morgen eerst in het zuiden nog een bui, in de middag vrijwel droog...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 the music of Count Basie and his great band. And the man is Frank Sinatra. people get in my room. Come fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me. We'll float down in the blue.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 Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly We'll fly, we'll fly, and fly Six. Once I get you up there, where the air is so rarefied. We're glide. Absolutely petrified once I get you up there. I'll be holding you so awfully near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weatherwise, it's such a groovy day. You just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay. Love is perfect for a flying honeymoon. And they do say, Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your papa. Een goedemiddag luisteraars. Dit is ZFM Jazz op zaterdag. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben voor de komende twee uur uw muzikale gastheer. En ik word bijgestaan door de gast van vandaag, Bert Weilers. Die, die hopelijk eh, binnenkort ook eh, solo kan gaan draaien. Welkom Bert. Ook goedemorgen, het is leuk om hier te zijn. Ja, we begonnen eh, wat anders dan eh, op de zondag, wanneer we toch eh, meest strikt alleen maar jazz draaien. En ik heb gekozen voor de zaterdagmiddag voor een mix tussen wat fijne swingende mainstream jazznummers, maar ook wat pareltjes uit The American Songbook. En we begonnen dan ook met The Good Old Frank Sinatra, The Voice... Eh, het was een opname uit 1966. Sinatra at the Sands Live in Las Vegas. Nog steeds vind ik een van zijn allermooiste sfeervolle live opnamen waar die begeleid wordt eh, door de band van Count Basie. En we luisterden uiteraard naar Come Fly With Me... het openingsnummer van dat concert at the Sands. We gaan eh, vervolgen met Dave Brubeck... Trio. en Jerry Mulligan. En, eh, vroeger was het natuurlijk vaak eh, Dave Brubeck Trio punt. <clears throat> en Paul Desmond op, eh, op sax, op alt sax. Maar dit is een opname uit 1970... waar we Jerry Mulligan horen op bariton... Dave uiteraard op piano... Jack Six op bas en Alan Dawson op drums. Dus een hele andere bezetting ook van Dave Brubeck Trio. <clears throat> dan eh, vroeger, eh, toen hij met, eh, met de altsax Paul Desmond speelde. Het is ook weer een live opname. Deze keer uit de Berliner, Berliner Philharmonie. van 7-11-1970. En we gaan luisteren naar Basin Street Blues. En dat was het Dave Brubeck trio met sax gigant Jerry Mulligan... live at the Berlin Philharmonic. Eh, ik heb geprobeerd voor de zaterdagmiddag het wat eh, toegankelijk te houden... voor alle luisteraars die misschien net klaar zijn eh, met de zaterdagboodschappen... en wat gezellige muziek willen horen voor de zaterdagmiddag. Niet al te ingewikkeld... Eh, een favoriet nummer eh, van mij is ook eh, Django. Uiteraard gecomponeerd door Django Reinhardt. De beroemde gypsy-gitarist. ik heb het hier klaarstaan in een uitvoering van de Modern Jazz Quartet... van hun LP Pyramid. In de klassieke bezetting Mill Jackson op vibrafoon... John Lewis op piano, Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. Het is een opname uit de Capitol Studios in New York... Eh, opgenomen op 22 augustus 1959, die LP Pyramid. En eh, ze hebben er ook nog aan gewerkt in januari de 15e 1960. Gaat u luisteren naar Django. En dat was eh, de Modern Jazz Quartet met Django. Bert, eh, jij hebt ook eh, een playlist meegenomen. Ja, zeker. En daar gaan we nu wat van draaien. wat, gaan, waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar het Herbie Nichols trio. Een opname uit 1955. En het nummer heet Nick at Tees. Daar gaat hij. En dat was Nick at TS van Herbie Nichols. Dat swingde prachtig, eh, Bert. Ja, dat vond ik ook. Lekker up-tempo en zo. Ja, ik denk dat we dat er maar eens even inhouden. Want ik heb hier ook een eh, aardig up-tempo nummer klaarstaan. Uh, namelijk Art Blakey en de Jazz Messengers. Ja, die ken ik ook, ja. Ja, uh, dat blijft, eh, dat blijft iedere keer toch fantastisch. Eh, dit is eh, in de hele klassieke Jazz Messenger bezetting... met Benny Golson op de tenor, Lee Morgan op trompet... Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt op bas... en de meester zelf uiteraard op drums. Het is een opname, al een behoorlijke en terug... 30 oktober 1958 op Blue Note... En eh, dit, is de beroemde, dit is een nummer uit de beroemde LP Monin. Eh, helemaal geproduceerd en met name recorded bij de fantastische opname virtuoos Rudy van Gelder. Die zoveel jazzgiganten op de plaat heeft gezet. We gaan luisteren naar Are You Real? dat was Art Blakey. Ik ben bang, ik zag dat er nog een klein schuifje open stond... aan het begin van de plaat dat eh, de luisteraars niet alles hebben meegekregen. Excuus eh, daarvoor. We gaan eh, door met wat zang. Na vijf nummers instrumentaal mag dat wel. En we gaan luisteren naar Anita O'Day. het is een live opname... at Mr. Kelly's restaurant met Anita O'Day zang, Joe Masters piano, Larry Woods op bas, John Poole op drums. Het is een opname uit 1958 geproduceerd door zo'n andere gigant van de jazzproducers Norman Kranz. U gaat luisteren naar T for Two. for two and two. En dat was eh, Anita O'Day. Eh, Bert, we gaan weer wat van jouw lijst eh, draaien. Wat heb je voor ons in de aanbieding? Nou, ik heb in de aanbieding een nummer geschreven door Duke Ellington. En het heet Sea Jam Blues. Maar de artiest is niet Duke Ellington zelf, maar Horace Parlan, piano... Sam Jones, bas en Al Harewood, drums. Nou, daar gaan we eens even naar luisteren. Sea Jam Blues. Dat was de verkeerde. Nu starten we Sea Jam Blues. En dat was Sea jam Blues. Mooie opname, Bert. Ja, vind ik ook. Ja, het, uh, Zeker weten. het swingde lekker. Nou, na al dit uptempo uh, geweld eh, wordt het tijd voor wat rustigers. <clears throat> en een van, <clears throat> naast Rita Reis natuurlijk... een van mijn favoriete zangeressen hier in het Nederlandse jazzcircuit... is Anne Burton. <clears throat> en die brengt hier een eigenlijk een bekende popsong... maar die zij getransformeerd heeft tot een prachtige jazzballad. En het komt van haar cd de Ann Burton Collection uit 1985. We luisteren naar Ann Burton, zang natuurlijk. Good Old Louis van Dijk, piano. Louis die een paar eh, weken geleden, een aantal weken geleden, 78 werd... en zijn dagen op dit moment doorbrengt in het Rosa Spierhuis... Uh, Sjaak Schols op bas. John Engels op drums. Natuurlijk ook twee vaste waarden. En wat blaaswerk betreft eh, Rudy Brink op de Noorsax... en Piet Noordijk op Altsax. We gaan luisteren naar Bang Bang. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Seasons came and changed the time as I grew up, I called him mine. He would always smile and say, Remember how we used to play bang bang? I shut you down. Bang bang, you hit the ground. Bang bang, that awful sound Bang, bang, I used to shoot you down. Now he's gone. I don't know why until this day. Sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang my baby shot me down. Nou, volgens mij had ik niets te veel gezegd. En Burton is toch wel de koningin van de ballad, eh, moet ik zeggen. Prachtige uitvoering van dit overbekende popnummer. Eh, we gaan vervolgen met iets instrumentaals weer. En in de hoofdrol eh, Shelly Man en His Man. Shelly Man, in de jaren 60 een zeer bekende drummer... met name aan de West Coast in de United States... Eh, hij had zijn eigen jazzclub, die hij noemde The Manhole. En vanuit die jazzclub eh, komt het volgende nummer... met Shelly Man uiteraard op drums... Cont Candoli op trompet... Richie Kamuka op de Sax. Russ Freeman op piano en Chuck Burkhover op bas. Het is een eh, live opname van, uit maart 1961... in die tent van Shelly Man, The Manhole in Hollywood. We gaan luisteren naar A Jam from Tiffany. very short break right here. Before I leave the stand, I'd like you to know who's in the band. On tenor saxophone, Richie Camuga. On trumpet, Connie Gadoli. On bass, Chuck Berghofer. And on piano, Russ Freeman. How about a nice hand for the fellows, even though they left the stand here. En zo hoorden we ook nog even Mann zelf zijn bandleden aan de audience voorstellen. Tijd voor uh, wat big band. En eh, wie gaan we, eh, waar gaan we naar luisteren? De big band zelf, uh, daar kon ik niet achter komen. het is namelijk met als solist Nat King Cole. Een plaat naar de hand cd uitgebracht ver na zijn overlijden. Namelijk in 1990. Terwijl Nat King Cole in 1965 overleed. Het is een wel hele gave LP-CD, moet ik zeggen. Met die big band begeleiding. En wij gaan luisteren van de LP-CD Let's Fall in Love... naar het bekende nummer Just One of Those Things...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 Uh, uit 1956 van de Miles Davis Quintet. It Never Entered My Mind. Nou, Miles Davis op de trompet. John Coltrane, tenorsax. Red Garland, piano. Paul Chambers, bas. En Philly Joe Jones, drums. En dat is een, aparte versie. Dat wordt vast genieten.